Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag of de EU zich soepeler moet opstellen tegenover Griekenland. Regeringspartij PvdA staat open voor een goed gesprek met de Grieken... en sluit niet uit dat de voorwaarden worden aangepast. Dat geldt ook voor de SP. De VVD benadrukt juist dat de eerder gemaakte afspraken moeten worden nagekomen... net als D66 en SGP. Ook de PVV en het CDA zijn tegen nieuwe onderhandelingen. De ChristenUnie vindt dat de EU met Griekenland moet praten over een vertrek uit de euro. In Polen is herdacht dat het nazi-vernietigingskamp Auschwitz 70 jaar geleden werd bevrijd. Nederland werd bij de herdenking vertegenwoordigd door koning Willem-Alexander, koningin Maxima en premier Rutte. De Russische president Poetin was er niet bij, opmerkelijk, want Auschwitz werd door het Rode Leger bevrijd. De grote herdenking voor de toegangspoort bestond uit muziek, toespraken van drie overlevenden en een gebed. Ook ging een film van Steven Spielberg over Auschwitz in première. IS heeft opnieuw een video verspreid waarop vrijwel zeker de stem van de Japanse gegijzelde Kenji Goto te horen is. Hij zegt dat hij en een Jordaanse piloot binnen 24 uur gedood dreigen te worden. Alleen als Jordanië een ter dood veroordeelde terroristen vrijlaat gaat dat niet door. Die kans lijkt te bestaan, want Jordanië zou via een derde partij in gesprek zijn met IS. De rechter heeft zoals verwacht uitstel van betaling verleend aan schoenereus. Dat betekent dat de winkelketen bijna failliet is. De ruim 100 winkels zijn dicht en de website is offline gehaald. Twee jaar geleden ging schoenereus ook al failliet, maar toen maakte het bedrijf meteen een doorstart met minder winkels en minder personeel. Deze keer lijkt zo'n snelle doorstart er niet in te zitten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Verder blijft het vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht en morgenochtend kan er wat lichte regen vallen. Morgenmiddag gaat het harder regenen. Het gaat dan ook flink waaien, met op de wadden kans op storm. Het wordt 6 tot 8 graden. Vanaf donderdag wordt het kouder met winterse buien. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat in totaal 150 kilometer file. Bij Den Haag is het een en ander aan de hand. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Ivenburg staat een file van 3 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer.